President Klaus wilde het verdrag van Lissabon pas tekenen als zijn land een uitzonderingspositie krijgt. Nu dat is gebeurd hoeft Tsjechië niet bang te zijn voor schadeclaims van Duitsers... die na de Tweede Wereldoorlog uit Tsjechoslowakije zijn verdreven. Klaus zal het verdrag pas tekenen als ook het constitutionele hof van Tsjechië er dinsdag mee instemt. Een man die in de gevangenis zat voor mensenhandel is tijdens een weekendverlof gevlucht. Hij zat een straf uit van vier jaar. Minister Hirschballin zei in de Tweede Kamer dat verzuimd is het Openbaar Ministerie te vragen of verlof wel verstandig was... Als dat wel was gebeurd zou het OM volgens de minister hebben geadviseerd de man niet met verlof te laten gaan. De KNVB wil hardere maatregelen tegen kwetsende spreekkoren in voetbalstadions. Na beledigende leuzen vanuit een bepaald vak op de tribune moet het hele vak een stadionverbod krijgen van één wedstrijd. Zei de manager competitiezaken van de KNVB in het tv-programma Netwerk. Uit onderzoek van de aanklager betaald voetbal blijkt dat clubs vaak te weinig doen tegen spreekkoren. In Gelderland is vannacht een dierenrechtenactiviste op heterdaad betrapt en aangehouden. Het is een vrouw uit Hilversum die samen met andere activisten hokken vernielde en dieren liet ontsnappen. De anderen konden ontkomen. Er zijn zo'n 5000 nertsen ontsnapt. De dieren moeten volgens de politie worden afgemaakt omdat ze niet meer in de hokken kunnen. Justitie is tevreden met een speciale speurhond die geld opspoort. De Duitse herder, die Kassa heet, heeft in een half jaar al bijna 50.000 euro opgespoord bij huiszoekingen bij criminelen. Minister Balin liet op het ministerie bij een demonstratie zien dat de hond moeiteloos een pakketje geld kan vinden dat onder de vloer is verstopt. Hij wil extra investeren in Kassa. Het weer, overwegend bewolkt en droog, in de nacht kans op mist bij 8 graden. Morgen eerst bewolkt en later veel zon bij maximaal 15 graden. Dit was het NMR. wat je hoort. zie je het antwoord Tussen het en toe. together naturally. from behind. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl change the find best team I've ever seen.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 I decided. 106.9 ZFM.